Renske van der Zallen met het NOS-journaal. De oorlog in Oekraïne kan jaren duren, dat zegt NAVO-baas Stoltenberg tegen Duitse media. Hij zei ook dat de Donbass-regio vermoedelijk eerder uit handen is van de Russen... als het Oekraïense leger moderne wapens krijgt. Later deze maand zal de NAVO waarschijnlijk instemmen met een steunpakket aan Oekraïne... waarbij oude wapens uit het Sovjet-tijdperk worden omgeruild naar nieuwe wapens. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... is dit jaar gewonnen door Rolien Redmond. Ze krijgt de titel voor haar boek De Doorsons. Daarin beschrijft Redmond de wortels en historie van haar Surinaamse familie... tijdens de slavernij. Ze was er tien jaar mee bezig. Volgens de jury geeft het boek inzicht... en gaat het over een van de meest besproken thema's van deze tijd. Een interview met de leider van actiegroep Farmers Defence Force... leidt tot afkeurende reacties. Voormark Mark van den Oever suggereerde in de Volkskrant... dat veel meer boeren naar het huis van stikstofminister Van der Wal kunnen komen. Justitieminister Jessielgeus noemt dat intimidatie. Fractievoorzitter Van de Plas van de Boerburgerbeweging... ondersteunt geen acties waar mensen thuis worden opgezocht. Op de tweede avond van Pinkpop heeft Jan Smeets afscheid genomen als directeur van het festival. Vlak voor het optreden van Pearl Jam kwam Smeets met zijn vrouw op het podium... en kreeg hij van de 70.000 bezoekers een eerbetoon. De oprichter van Pinkpop kondigde twee jaar geleden zijn vertrek al aan... maar door corona werd zijn afscheid in Landgraaf uitgesteld. Max Verstappen start bij de Grand Prix van Canada vanaf pole position. Hij zette tijdens de kwalificatie in Montreal de snelste tijd neer. Een van Verstappens grootste concurrenten, Charles Leclerc, start als laatste. Leclerc kreeg strafpunten omdat hij meerdere keren nieuwe motoronderdelen nodig had.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 of a rainbow. The dream of gold will be waving.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 I know you only like it fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy Let's take a little dip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 There's something very special about you. I can't imagine living without you.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 baby van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 Ammar, je krijgt nog één van mij, maar dit is echt, je weet het, de... 你。 jockey Zach est de retour.